Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Dichtgekomen. Het gaat om de Russische schaatsers Kulishnikov en Jelistratov... en om de Nederlandse atleet Brian Mariano. Kulishnikov is de huidige wereldkampioen sprint. Jelistratov is een shorttrekker. Ze hebben allebei het middel meldonium gebruikt. Gisteren de tennister Maria Sharapova al op dat zij dat middel heeft gebruikt. Het is sinds 1 januari verboden. Welk middel Brian Mariano heeft gebruikt is nog niet duidelijk. De Nederlandse Atletiek Unie heeft de sprinter voorlopig geschorst. Tussen de stations Ede-Wageningen en Driebergen-Zeist rijden geen treinen. Bij Ede is langs het spoor een gat in een damwand ontstaan... waardoor het spoor kan verzakken. Volgens een woordvoerster van ProRail wordt daar een nieuwe tunnel onder het spoor aangelegd. Omdat de kans aanwezig is dat het zand gaat schuiven wanneer er een zware trein voorbij rijdt... is het treinverkeer uit voorzorg stilgelegd. Reizigers moeten omrijden via Den Bosch of Amersfoort. In Frankrijk is de rechtszaak begonnen tegen een Nederlandse tandarts. In zijn praktijk in de Bourgogne zou hij 120 patiënten hebben opgelicht en hun gebitten hebben geruineerd. Volgens Franse media reageerden slachtoffers in de rechtszaal vanochtend heel emotioneel. Sommigen kunnen niet meer normaal praten omdat hun kaken zo beschadigd zijn door de behandeling van de Nederlander. Bij andere patiënten zijn gezonde kiezen getrokken. De Nederlander liep tegen de lamp toen een inspecteur de praktijk kwam controleren. Op de A12 zijn vannacht kippen op de weg gegooid vanaf een viaduct bij Arnhem. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat zag het gebeuren tijdens zijn nachtdienst. Hij ging samen met een collega kijken bij het viaduct nadat de politie had gehoord dat er kippen op de weg lagen. Een van de dieren kon gered worden. Wie de kippen van het viaduct gooide is niet bekend. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Hier en daar valt een bui. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen droger. dus wel wat sluierbewolking. Af en toe komt de zon er doorheen. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.